Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats, dat zegt het Israëlische leger. Daarbij zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen zijn omgekomen. Ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen ANWA zegt dat er 2000 vluchtelingen in het complex verblijven en dat Israël daarvan op de hoogte was. De Vlaamse radicaalrechtse partij Vlaams Belang wil zich aansluiten bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Volgens Vlaams Belang past de partij goed bij de rechtse beweging die mede werd opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Gisteren werd al bekend dat ook de PVV zich aansluit bij de alliantie. Patriotten voor Europa werd een week geleden opgericht... en lijkt nu met Vlaams Belang genoeg steun te hebben... om ook formeel een fractie te kunnen vormen in het Europees Parlement. Een aangeleide hond is vandaag in een natuurgebied in Leusden... door een ander die aangevallen en meegenomen. Op basis van een getuigenverklaring van het baasje van de hond... gaat de provincie Utrecht uit van een aanval door een wolf. Volgens RTV Utrecht is het aangevallen dier een dwergpoedel. Na penalties heeft Engeland op het EK de kwartfinale gewonnen van Zwitserland. Het was een lange wedstrijd in Düsseldorf waarin het lang 0-0 bleef. In de 75ste minuut scoorde Zwitserland de 1-0, maar de gelijkmaker volgde vijf minuten later al. Omdat de stand ook in de extra tijd gelijk bleef kwam het aan op strafschoppen waarbij Engeland met 5-3 won. Dan het weer hier en daar kan er nog een bijvallen. Ook vannacht kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen regelmatig zon. In de middag buien en mogelijk onweer. Bij een zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.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 By fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow of love. people laughing, dancing till the It's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. So now not, will be still around. Your little arms I holding need. radio show. Nightwalks, main stage.